Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bestuurders van hoogonderingspositie moeten krijgen op de nieuwe boeteregeling voor langstudeerders. Rector Bussenmaker van de Hogeschool van Amsterdam noemt de langstudeerboete in de Volkskrant een regelrechte bedreiging voor de Nederlandse topsport. Vanaf komend studiejaar moeten studenten minstens 3000 euro bovenop hun collegegeld betalen als ze meer dan een jaar vertraging oplopen. Bestuurders Terpstra van Hogeschool in Holland en Wintels van Fontys Hogescholen sluiten zich bij Bussemaker aan. Bij een brand in Deurne in Noord-Brabant zijn honderden varkens omgekomen. Het vuur brak aan het begin van de nacht uit in hun stal en greep snel om zich heen. De 450 zeugen en een onbekend aantal biggen waren niet meer te redden. Bij de brand raakten geen mensen gewond. Over de oorzaak van de brand in Deurne is nog niets bekend. Een bijeenkomst van Syrische oppositiegroepen is zonder veel resultaat beëindigd. Er zouden in Cairo afspraken worden gemaakt om het verzet tegen president Assad meer structuur te geven. Maar Koerdische afgevaardigden vertrokken met ruzie en er werd gevochten. De slotverklaring was weinig meer dan een oproep aan president Assad om te stoppen met het geweld. De kustwacht van Colombia heeft 16 schipbreukelingen gered, onder wie een Nederlander. Ze zaten op een cruiseschip dat lek sloeg op de Caribische Zee, 45 mijl uit de kust van Cartagena. Het schip zonk en de toeristen werden opgepikt door de kustwacht. Voor zover bekend mankeren ze weinig. Tom Cruise is op dit moment de best verdienende acteur ter wereld. Hij staat op nummer 1 in de Forbes Top 100 met een jaarinkomen van een kleine 60 miljoen euro. Cruise verdiende veel geld met deel 4 van Mission Impossible. De vorige nummer 1, Leonardo DiCaprio en komiek Adam Sandler staan op een gedeelde tweede plaats met bijna 30 miljoen. Dan nog het weer. Bewolkt, maar vanmiddag zon. Verder enkele buien, soms met onweer. Het wordt 24 graden aan de kust tot 27 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam verknopend Koenplein 3. En op de A28 naar Amersfoort vanuit Zwolle bij Amersfoort 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.